En wanneer ze dan iets zijn deur openlat en ze waagt mijn andere te gaan, wordt ze stil, want ze weet wat journaal weer zal zijn, waar de krant wel weer vol van zal staan. En dan vuilt ze de schaam tegenover de kein, waar krek aan het leven begint, want we hebben deze wereld niet over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 Omwonenden zijn tegen de extra zoutwinning omdat ze bang zijn voor bodemdaling en verzakkingen. Rijkswaterstaat had nog net genoeg zout voor de avondspits van vandaag. In Groningen is een bejaarde vrouw in een park gestorven van de kou. Ze werd sinds zaterdag vermist. De vrouw woonde in een verzorgingshuis. Gisteren hield de politie een uitgebreide zoekactie met een speurhond. Vandaag werd het lichaam van de 73-jarige vrouw gevonden in het Stadspark in Groningen. De makers van de folder waarin mensen werden opgeroepen om het burgerservice-nummer op hun arm te laten tatoeëren worden niet vervolgd. Staatssecretaris Bijleveld had aangifte gedaan, maar justitie in Den Haag maakt er geen zaak van. Achter de folders zat een actiegroep die tegen aantasting van de privacy is. Het OM noemt de folder smakeloos, maar zegt dat er geen sprake is van strafbare feiten. De Noord-Ierse premier Robinson heeft zijn functie tijdelijk neergelegd vanwege het schandaal rond zijn vrouw. Zij is parlementslid voor de protestantse DUP. Ze zou in 2008 haar toenmalige minnaar van 19 aan geld hebben geholpen om een café te beginnen. De toen 59-jarige Iris Robinson had moeten melden dat ze een financieel belang had genomen in het café. Premier Robinson ontkent dat hij ervan wist. De Somaliër die een aanslag probeerde te plegen op de Deense cartoonist Westerkaart kan levenslang krijgen. Justitie in Denemarken heeft de aanklacht tegen hem uitgebreid.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 Look around. was ook het laatste liedje van de formatie Venice toen zij hier in Nederland waren in 2007. En zo nemen zij ook afscheid op hun live cd, die zij gewoon noemen Amsterdam. Waarom? Omdat het eh, cd'tje hier in Amsterdam is opgenomen. Eigenlijk zou ik dit op het eind van het programma moeten draaien. Maar goed, eh, ik heb besloten om het eens een keer aan het begin van het programma te draaien. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Diverse soorten muziek, hè? maar dat eh, bent u gewoon van ons gewend. Umoja, het is een eh, taal, een woord uit Swahili. En het betekent zoiets als saamhorigheid of samenwerken. En dat vond Bluff het mooiste woord wat ze tegengekomen waren op hun wereldtournee. Want ze hebben ook op allerlei manieren hebben ze daar muziek opgenomen hè, over de gehele wereld. In Swahili is het zo dat de mensen helemaal niks hebben met muziek. En ze speelden daar één keer voor 4000 mensen die voor een eerste keer naar een band stonden te luisteren. Deze formatie Bluff uit Zeeland een van de mooiste liedjes van die cd. Ik bouw de bruggen van steen, maar zonder water. Ik reis daar overal heen, veel verder dan ik kon. totdat ik opnieuw begon en mijn bergen overwon. Niet moedig Je Bluff, ze hebben het nog steeds eh, heel erg druk hoor. Maar soms dan heeft die Pascal Jacobsen ook nog wel de tijd om voor andere mensen of met andere mensen samen te schrijven. En soms ook nog wel op het podium te gaan staan. En zeker als het dan gaat over de cd-presentatie. Dit is Ruud Hermans samen met die Pascal Jacobsen in The American Dream. jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad. Maar zijn bal, zijn fiets, zijn treden, nee daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was een alles, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen, zei vader dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand de vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen staat mijn zoontje lief. Ik heb je lief, tot say. mijn moeder. wel. Die hoog, die hoog in de hemel is. En deze brief, die pint ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, ja zij, zij die ik is. natuurlijk heeft u al lang herkend, hè? Lee Towers. Samen met eh, die andere, die grote Dre. Samen met Dre, zo heet deze cd. En daar staan alleen maar nummers op die echt allemaal door André Hazes eh, de hitparades ingezongen zijn. En daarna, na zijn sterven, nog een keer dunnetjes overgedaan wordt met andere artiesten. En dit is Nesty, Een moment zonder jou.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 zonder jou. De formatie Nesty. Ja, kerst dan eh, gaan weer heel veel mensen op vakantie. Hè? Vrienden en kennissen van mij die zijn weer op vakantie gegaan. Onder andere naar Indonesië, naar Thailand dacht ik ook iemand. En iemand is ook naar eh, Aruba gegaan. En natuurlijk zeg ik dan tegen die mensen van... Eh, als je toevallig in de platenzaak komt, kijk dan van mij eens naar een cd. En ze hebben het allemaal beloofd hoor, van ja dat gaan we zeker doen. En we brengen zeker ook weer muziek voor jou mee. Ik kan niet meer wachten tot 5 januari, want dan zijn ze ongeveer allemaal terug en brengen ze ook weer nieuwe cd's mee. Dit is een originele cd uit eh, Japan. Vraag me niet naar de, de zanger of zangeres, want dat kan ik echt niet vertalen hoor. Maar eh, dit heet in ieder geval Take It Easy. 花儿含羞笑，碧水也温柔。莫愁女前留个影，江山秀美人风流。啊莫愁啊莫愁，劝君莫忧愁，莫愁湖泛舟，啊秋夜。 小雨满湖流，自古人生多风流，何须愁白少年头？啊莫愁啊莫愁，劝君莫忧愁，莫愁。 山秀美。 何须愁白少年头？啊莫愁，啊莫愁，劝君莫忧愁。 Toen ik dit cd'tje voor de eerste keer in mijn handen kreeg, toen dacht ik van ja, daar staan allemaal Chinese tekens op, Japanse tekens op, maar eh, het stond er gelukkig ook bij in het Engels. En daarom kan ik zeggen dat dit was eh, Take It Easy. En toen dacht ik in eerste instantie van... ik ben benieuwd hoe dat de song van de Eagles klinkt in het Japans. Maar nee hoor, dit is door uh, Japanners zelf geschreven. Maar dit zijn ze dan hoor, de grote heren van de Eagles. En natuurlijk, take it easy. It's a girl, my Glenn Frey, zij schreven het voor. De Eagles, take it easy. En eh, voordat deze cd werd opgenomen, Hell Freezes Over... toen hadden de heren slaande ruzie. Nou, bijna slaande ruzie met elkaar. Want eh, ze hadden op een gegeven moment besloten van... ja, het is beter als we maar uit elkaar gaan, want zo kan het toch niet doorgaan. En toen hebben ze voor deze cd, of voor ja, dit project... zijn ze toch nog een keer bij elkaar gekomen. Zij het toch ook weer niet zonder problemen, hoor, want... Eh, de ene ging de trailer in en de andere kwam eruit en andersom. Ze zaten pas op het podium toen de show pas echt begon. Dit is ook van de Eagles, maar nu uitgevoerd door Diamond Rio. City girls just seem to find to open doors with just a smile Rich old man, she won't dress up all in lace, oh style. Late at night, that big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price, and it breaks her heart to think her love is only given to a man cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. he knows where she's going as she's leaving. She is headed for the cheating side town. You can't with fiery eyes and dreams no one could steal. She drives on through the night, anticipating. Cause he makes her feel the way she used to feel. She rushes to his arms, they fall together. She whispers that it's only for a while. She swears it's soon. shade and hang her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about the boy she knew in school. Did she get tired, or did she just get lazy? She's so far gone. samen eh, van jaren geleden alweer ergens in de jaren 70. Toen had hij deze hit met A Mother and Child Reunion. En dit is weer een Nederlandse productie. Geproduceerd door Erwin van Lichten en ook opgenomen door die Erwin van Lichten. Hij heeft het geproduceerd samen met Julia Loco. En dat is dan weer de zangeres van Still Haven Found. de live uitvoering. I have climbed the highest mountain. I have run through the fields only to be you, still looking for you, still looking for you. Helemaal al met eh, feedback. U weet wel dat kleine piepje wat u daarnet hoorde. Gewoon integraal opgenomen noemen ze dat dan. En dat is toch wel durven hoor, van deze Julia Loco. Prachtige muziek, hè? En dat applaus hoort er dan natuurlijk ook nog bij, hè? En datzelfde applaus zou ook kunnen gelden voor iemand die al, nou, eh, zo'n kleine 40 jaar muziek maakt, denk ik. Ik kan me nog herinneren toen ik mijn eerste draaitafeltje heb gekocht. Toen lag daar al een singeltje op. Was niet van mijzelf hoor, nee dat was van mijn broer. Want die was helemaal gek van Neil Diamond. En nog steeds neemt hij op. Denies the worried look that's on my face Connected through the years somehow took us both in separate ways. It was on a day that time forgot. Another day that time forgot. Oh no. Should have held you till the storm. not one that I can understand. Just somehow disappeared. It slipped beneath the fingers of my hand. It was on a day that time forgot. Another day that chance, but we just let it fall. Should've held it close, could've had it all. I'm thinking about the life we could have made, lost the one we had somewhere along. followed me at night into my bed. It was on a day that time forgot. Another day that time forgot. Just Another Day. Neil Diamond met eh, Phoebe Buffy, zo heet de dame die u eh, hoorde in, de, in het duet met eh, deze Neil Diamond. Zo rond de jaren 60 was er een man die hier door Nederland toerde. En hij luisterde naar, naar de naam Demis Roussas. Het was een flinke man, mag je wel zeggen. Maar hij had een heel hoog bereik. Hij had een bereik van, ik geloof, 7 octaven dat het toen verteld werd. En in 1989 maakte hij kennis met Randy Travis. En dat is een man die ook prachtig kan zingen hoor hoog en laag. En dat bom, bom, bom, bom, dat doet dan weer de basspeler. Luister maar eens. Someday, someway, you'll realize that you've been blind. Yes, darling, you're gonna need me again. It's just a matter of time. yeah. someday in some way. Girl, you'll realize that you've been blind. Yes, darling, I know you're gonna need me again. It's just a matter of time. After I gave you ik heb ik ook een eh, DVD-recorder in huis staan. Hè? En daar liggen ook een aantal muziek-cd's bij. Regelmatig neem ik een filmpje op. Maar eh, deze DVD van Randy Travis is toch wel mijn eh, favoriet. En wordt dan ook regelmatig gedraaid. Hoor. De laatste volledige plaat voor deze uitzending... voor dit uur van muziek weer... is van Queen en Paul Rogers. Say It's Not True. we play? The faster we fall When we think that we know it all, we know nothing at all. The letter arrives like a bomb from the blue. So, what's left of your lives? All your dreams lost to you. Say it ain't true. Say it today. When I open my eyes, will it all go away? Say it's not true. Say it's not real. hard not to cry. It's hard to believe. So much heartache and pain. So much reason to grieve. But the wonders of science, science, all the knowledge we've stored.